7 uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Belgische terrorisme-deskundigen denken een landgenoot te herkennen... in de onthoofdingsvideo die zondag door IS op internet is gezet. Een van de IS-strijders die een gevangene het hoofd afsnijdt... zou een man van 28 uit Vilvoorde zijn. Hij staat bij verstek terecht in het Sharia for Belgium-proces. Na ruim een jaar is er weer een videooproep verschenen van Sjaak Rijken, de Nederlander die drie jaar geleden in Mali werd ontvoerd. Rijken doet opnieuw een dringende oproep aan Nederland om hem vrij te krijgen. Hij werd in 2011 samen met twee andere Westelingen ontvoerd door islamitische strijders. Buitenlandse Zaken zegt niet te willen reageren. Het elektronica-bedrijf BCC neemt de concurrenten Microelectro, Harense Smit en It's Electronic over. Dat bevestigt de directeur van BCC in het Brabants Dagblad. BCC koopt de 41 winkels van Him Retail, het moederbedrijf van de drie winkelketens. Uiterlijk op 1 februari gaan 23 winkels dicht. De rest wordt omgebouwd tot BCC-filiaal. Een klein deel van het personeel van de te sluiten winkels wordt overgenomen. Door technische problemen kunnen buitenlanders sinds deze maand geen inburgeringsexamen doen. Oorzaak is het haperende internet, zo meldt de Volkskrant. Sinds 1 november mag zo'n examen alleen nog gedaan worden via een beveiligde verbinding tussen het land van herkomst en DUO in Groningen. Maar die verbinding werkt niet goed. Volgens de krant zijn tot nu toe 716 mensen gedupeerd. Ze hebben 350 euro betaald en vaak al tickets om naar hun land van herkomst te reizen. Gisteravond is Ben Oude Nijhuis overleden, de man die eerder deze maand de kwaliteit van een zorginstelling in Den Haag aan de orde stelde. Oude Nijhuis werd daarbij gesteund door de vader van staatssecretaris Van Rijn. De moeder van Van Rijn woont in dezelfde instelling. Oude Nijhuis overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding, zo meldde tv-programma Pauw. Ben Oude Nijhuis was 82 jaar. Het weer de komende uren kan het nevelig of mistig zijn. De dag begint in veel regio's bewolkt. De loop van de dag breekt soms de zon door. blijft ook overwegend bewolkt en op een enkele plek valt motregen. Het wordt 7 tot 10 graden.